Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam is Bevrijdingsdag de afgelopen avond officieel afgesloten met het traditionele concert op de Amstel. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren daarbij. Door het mooie weer was het bij de bevrijdingsfestivals in het hele land druk en feestelijk. In sommige steden was het zo druk dat er niemand meer werd toegelaten. Vlak voor vijf uur is op alle festivals stilgestaan bij vrijheid en onvrijheid in de wereld. In Alkmaar zijn vijf mensen naar het ziekenhuis gebracht nadat het balkon waarop ze stonden was afgebroken. Op het balkon op de eerste verdieping van een woonhuis stonden zes mensen toen het instortte. De oorzaak is nog onduidelijk. Volgens de politie lijken twee mensen daadwerkelijk letsel te hebben opgelopen. Ze zijn niet in levensgevaar. In attractiepark Walibi is een vrouw de afgelopen middag zwaar gewond geraakt op de kartbaan. Wat er is gebeurd is nog niet bekendgemaakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht kartbaan is meteen na het ongeluk gesloten en mag pas weer open als inspecteurs van de NVWA de toedracht hebben onderzocht. Hamas zegt dat in Gaza zes van zijn leden zijn gedood door een explosie. Palestijnse media hebben het over een arbeidsongeval... wat er mogelijk op duidt dat de zes zijn omgekomen bij het maken van een bom. Het Israëlische leger kwam al snel met een verklaring... waarin elke betrokkenheid wordt ontkend. FC Dordrecht heeft de tweede ronde van de na bereikt. Tegen Cambuur was het na 90 minuten 4-1. In de verlenging werd niet gescoord en de strafschoppen werden door Dordrecht net iets beter benut. Eerder bereikte Almere City de volgende ronde door een 3-2 zegen op NVV. De tweede ronde van de na begint donderdag. Het weer, Helder en rustig met minima tussen 5 en 8 graden en een kleine kans op wat mist. Overdag opnieuw zonnig en warm met 18 graden op de Wadden. Een graad of 22 in de kustprovincies en 24 tot 26 graden land in maart.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 Bomb the disco. Fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it love Cause everybody, let's go to Santa's party. It's Christmas time, Christmas time. Everybody we will need somebody.